Kees Groot met het NOS-journaal. Het staakt het vuren in Syrië houdt stand. Rusland en de Verenigde Staten willen het daarom verlengen met 48 uur. De ministers Lavrov en Kerry hebben dat vanavond afgesproken. Het bestand ging maandag in en sinds die tijd zijn er weinig schendingen geweest. Verlenging van de wapenstilstand in Syrië moet hulpconvooien mogelijk maken naar de belegerde gebieden. De vertrekregeling voor medewerkers van de Belastingdienst gaat waarschijnlijk 70 miljoen euro extra kosten. Staatssecretaris Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat zich veel meer mensen voor de regeling hebben gemeld dan gedacht. De Belastingdienst wil ongeveer 5000 medewerkers kwijt, maar er hebben zich meer dan 7800 ambtenaren gemeld. De enorme animo was al reden om de inschrijving eerder te sluiten. Keulen scherpt de veiligheidsmaatregelen op Oudejaarsavond aan. Het gebied rond de Dom wordt afgezet met schuttingen. Mensen kunnen alleen naar binnen via controlepunten. Daarmee wil de Duitse stad voorkomen dat net als afgelopen jaar het misgaat bij de jaarwisseling. Toen werden feestvierende mensen massaal bestolen en werden veel vrouwen betast of aangerand. Honderden vrouwen deden aangifte. De eredivisieclubs hebben het vertrouwen opgezegd in de raad van commissarissen van de KNVB. De clubs zijn boos omdat ze niet betrokken zijn bij de aanstelling van Gijs de Jong als directeur betaald voetbal. Die moet Bert van Oostveen opvolgen die eerder dit jaar opstapte. Vanwege de vertrouwensbreuk is de benoeming van de Jong voorlopig opgeschort. Cabaretier Joep van het Hek heeft de VSCD Oeuvreprijs gekregen. Die wordt toegekend door de schouwburgdirecteuren in Nederland. Hij krijgt de prijs voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor het Nederlandse theater. Het succes van het cabaret sinds de jaren 80 en 90 is volgens de jury voor een belangrijk deel te danken aan Van het Hek. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Ook vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 17. Morgen eerst nog zon en zeer warm, maar later op de dag bewolking en buien. Vanaf vrijdag is het een stuk minder heet. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A9 Alkmaar-Amstelveen.